Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij D66 kan de champagne dan nu echt open. Volgens de verkiezingsdienst van het ANP is die partij de grootste geworden bij de verkiezingen. het kan zelfs nog dat D66 er nog een zetel bij krijgt en op 27 zetels komt. Dat heeft te maken met de zogenoemde restzetel. Dat vertelt mijn politiek collega Wilma Borgman over. De restzetel die er nog zou zweven, die zou ten koste gaan van de SP. En daarvan eh, denkt die verkiezingsdienst dat die eventueel nog bij D66 terecht zou komen. Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Maar zij zeggen op basis van het aantal getelde stemmen... heeft D66 dus de verkiezingen gewonnen omdat ze gewoon meer stemmen hebben gekregen. Dinsdag komen alle partijen bij elkaar. Dan wordt er ook een verkenner gekozen. Die gaat uitzoeken welke partijen in de nieuwe regering kunnen komen. Het blijft onveilig in Tanzania. Daarvoor waarschuwt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het reisadvies voor het hele land staat nu op geel. En dat betekent dat je er wel heen kunt, maar dat je voorzichtig moet doen. Het ministerie roept Nederlanders in Tanzania op om binnen te blijven. Er zijn heftige protesten uitgebroken in dat Afrikaanse land... omdat een tegenstander van de president niet mee mocht doen met de verkiezingen. Volgens de oppositie zijn in Tanzania al meer dan 700 doden gevallen. Elf mensen in Turkije hebben levenslang gekregen voor een dodelijke hotelbrand. Die was begin dit jaar in een Turks skigebied. 78 mensen kwamen om het leven. Onder meer de eigenaar moet levenslang de cel in. Dat hotel in Turkije voldeed niet aan de veiligheidseisen. Overlevenden vertelden dat er geen nooduitgangen waren in het gebouw. En vandaag opent er een nieuwe tentoonstelling over de eerste Nederlander in de ruimte, Wubbo Okkels. In de Space Expo in Noordwijk zijn allerlei spullen van hem te zien. Wubbo Okkels overleed ruim tien jaar geleden. En zijn weduwe vertelt dat de expositie duidelijk maakt wat die ruimtereis voor hem betekende. Maar ook vooral wat die reis voor gevolgen heeft gehad voor zijn verdere leven. En voor zijn verhaal over die reis. En uiteindelijk kwam dat toch al door op het verhaal van mensen. Hou van deze aarde en zorg er een beetje goed voor. Het is inmiddels al bij 40 jaar geleden dat Wubbo Okkels de ruimte inging. Het weer tot slot. Vanavond kan er in het westen nog wat lichte regen vallen. Morgen trekken er flinke buien over met ook kans op onweer. Het wordt 14 tot 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag.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 D66-leider Jette zegt dat hij snel aan de slag wil met de kabinetsformatie. Nu volgens het ANP duidelijk is dat D66 de verkiezingen heeft gewonnen... komt Jette dinsdag met een verkenner voor de formatie. In Turkije zijn elf mensen veroordeeld tot levenslang... vanwege een dodelijke hotelbrand in januari. Bij die brand kwamen 78 mensen om het leven. Nederlanders in Tanzania moeten voorzichtig blijven, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het reisadvies blijft geel, maar de ambassade is voorlopig dicht. Het is onrustig in Tanzania vanwege protesten rond verkiezingen.